Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De hele dag is actie gevoerd bij de Oostvaardersplassen... tegen het voerbeleid van de provincie. De acties begonnen afgelopen nacht... toen actievoerders tientallen kruisen en een doodskist in het natuurgebied achterlieten. Rond het middaguur was er een stille tocht bij het provinciehuis in Lelystad. Vanmiddag reden betogers langzaam over de A6... waardoor korte tijd een file ontstond. De actievoerders zeggen dat er hardere acties volgen als het afschieten van de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet stopt. Het Israëlische leger zegt de langste en diepste tunnel tot nu toe ontdekt te hebben vanuit de Gazastrook. De tunnel reikte tot enkele meters in Israëlisch grondgebied, maar strekte zich aan de andere kant kilometers ver uit. Er zouden ook meerdere verbindingen geweest zijn met andere tunnels. Een uitgang aan Israëlische zijde was er nog niet. De tunnel is onbruikbaar gemaakt, zegt het leger. Een groeiende groep aandeelhouders van Unilever verzet zich tegen de verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam, schrijft de Sunday Times. De Britse krant sprak enkele grote aandeelhouders die waarschuwen dat Unilever misschien niet de benodigde steun heeft van bezitters van driekwart van de aandelen. Volgens Unilever zouden de tegenstanders nog geen meerderheid vormen. Tot nu toe zijn er twee Unilever-hoofdkantoren, één in Londen en één in Rotterdam. Willem II heeft in Breda belangrijke punten gepakt tegen NAC. Het werd 2-1. Daardoor stijgt de ploeg uit Tilburg naar de 13e plek in de eredivisie. NAC blijft 15e. FC Groningen lijkt zo goed als veilig na een overwinning op Roda ESC. Ook die wedstrijd werd 2-1. En in de strijd om plek 4 heeft Feyenoord afstand genomen van FC Utrecht... dankzij een 3-1 overwinning. De belangrijkste wedstrijd van vandaag is PSV-Ajax. PSV heeft genoeg aan een overwinning om landskampioen te worden. Die wedstrijd is nu bezig. Het weer wisselend bewolkt en zo nu en dan zon. Landinwaarts valt mogelijk een enkele bui. Het is 15 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog een enkele bui, maar vanuit het westen flinke opklaringen.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 Nog 3,5 kilometer. Nog in de 19e minuut een inzet van een meter of 17 van Lozano met zijn linker. Maar Onana kan de bal met een mooie duik vangen. Ook de Bemelenberg ligt achter ons, dus er komen geen hindernissen meer. Rijdt er nog iemand weg of krijgen we een sprintje met een select gezelschap... waarin dus een een aantal grote mannen, zoals we het hebben kunnen zien... Alaphilippe, eh, <laughs> Valkreen, Andersen, Wellens, Vogelzang, Valverde... Casparato, Vogelzang weer en Van Hekken. Bono zit er ook bij. En natuurlijk Sagan, want die blinkt, uit, die blinkt echt uit in dat groepje. Rijdt nu ook weer op kop. En eh, jij hebt die heerlijke muziek van Rijn. Ik heb hem nu gevonden. Ja, ik heb hem nu gevonden. Dat is dit nummer. ja, ik, ik, denk, je komt met iets. <laughs> Ja, Sagan, Sagan die nog steeds op kop rijdt eh, van dat groepje... met, eens even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 man. En er is nog 2,7 kilometer te gaan. Hun voorsprong 32 seconden op de achtervolgende groep. Dus de winnaar gaat uit deze groep komen. op weg naar de finish van de Amstel Gold Race. Nog 2,3 kilometer te rijden. Hun voorsprong 32 seconden op de volgende groep. De winnaar gaat uit deze groep van 8 komen. En daar gaat hij weer, Vogelzang. We houden u gewoon op de hoogte. 2,2 kilometer. gespeeld. Doelpunt PSV 1-0. Nog drie kilometer te rijden. Valkrein Andersen probeert weg te rijden. Maar ook hij krijgt geen ruimte. Riesebeek heeft de rest eindelijk moeten laten gaan. Is er nog iemand in staat om het sprintje met Sagan te stoppen? 500 meter, de laatste 400 meter. En het is vogelzang die weg is. Er zitten nog twee man bij. Ik kan ze niet zo snel herkennen. Maar het is ongelooflijk spannend. De wedstrijd gaat gewonnen worden door... Ik heb geen idee wie het is, jongens. Het spijt me wel. Ik heb ook geen informatie. en wint de wedstrijd in Limburg. Valkreen de Deen. Wat een prachtige overwinning voor deze jongen. Krotjeker en Valkreen hebben een gaatje geslagen. Kasper probeert probeerde het gat te dichten. Het lukte niet. En het is de Deen Valkreen die de Amstel Gold Race op zijn naam brengt. Ja, eh, dat eh, is dan het einde van eh, de Amstel Gold Race. hebben we nog iets over PSV Ajax? het lijkt me niet, hè? Ja, het staat 1-0, hè? Ja, nou ja, goed in ieder geval van... Castan Pereiro, die bijna altijd scoort in grote wedstrijden... zet de thuisploeg op voorsprong. De licht miste bal, waardoor Van Ginkel door kon lopen. Mhm. De aanvoerder gaf de bal aan Lozano... en diens inzet wordt nog gekeerd op de lijn... maar de rebound was voor Pereiro. PSV Ajax 1-0. Ja, en uh, dit zeggende ga ik eens even nog eh, iets eh, zoeken of ik er nog... nou, ik heb wel wat wat ik... oh, dat is misschien ook nog wel even leuk. die, die is zeker van toepassing op onze man die de boel aan elkaar heeft gepraat de afgelopen tijd. het is wel een beetje uit het verleden, maar hij is wel heel erg leuk. Bonnie M met Daddy Cool. She's crazy like a fool. Ja, nou Henny, het slotwoord. Ja, we kunnen even eh, de uitslag van de <laughs> Amstel Gold Race... die zo verschrikkelijk spannend was, op rij zetten. Na de omloop het Nieuwsblad wint de Deen Valgrain de Amstel Gold Race. Voor de oudwinnaars Kreuziger, tweede, en Gasparato, die werd derde. Sagan legde beslag op de vierde plaats. Valverde werd vijfde, Wellens zes, Alaphilippe zeven en Vogelsang acht. Maar het kan er niet uitgaan zonder de uitblinker, de Nederlandse uitblinker Riesebeek te noemen. Die begon bij Rabo, hij is 25 jaar en rijdt nu voor het tweede jaar voor Roompot. En die zat de hele dag in de kopgroep en zat bij de eerste team. Geweldig resultaat. Ja, Waarmee ook meteen een eind eh, komt aan deze, denk ik, eh, gedenkwaardige sportmiddag, eh, heren. nou ja, het is nog niet afgelopen. Hè? Oh. helaas staat Ajax achter, maar je weet, een wedstrijd duurt 90 minuten. Er kan nog van alles gebeuren. En wij zijn er allemaal van overtuigd dat Ajax die zaak nog gaat omdraaien natuurlijk, hè? Okay. Of niet? Nou, dat uh, mag we maar hopen van wel natuurlijk in ieder geval. Nou, mag ik dan ook nog even iets zeggen dan? Ja. Wat, eh, wat, wil je, wat wil je van me weten? Eh, wat, wat denk jij? <laughs> nummer Of, eh? <laughs> pincode, zeg het maar jongen. Hendricks haalt trouwens van de beek neer en, bij een counter van Ajax. En dat levert de PSV geel op. Dus lekker is dat. Ja? Ik weet het niet. We gaan er niet op wachten. Het is kwart over vijf. We hadden inderdaad een legendarische sportmiddag. Jaap Koper deed het geweldig met zijn interviews over de kampioen SV Zandvoort. Dank. Ricky van der Post deed het geweldig voor de eerste keer achter de, de knoppen. Vuurdoop, hè? hè? En vuurdoop met heerlijke muziek. En de sound van eh, het wereldkampioenschap voetbal dat eraan staat te komen. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En wij hebben genoten van alle dingen rond HFC. Van alle dingen rond de wedstrijden in de buurt. Je hebt nog eh, eh, ja, zoveel meer dat er kan gemeld worden. Maar er moet een keer een eind aan komen. elke zondag mogen we weer in. Ja. ja. En het is natuurlijk eh, schitterend dat we dat kunnen doen op ZFM, de lokale Zandvoortse zender. ZFM Sport Live in samenwerking met Voetbal in HLM. Een geweldig iets. Download de app. En stem op uw beste speler. Ja. <laughs> ik zeg het nog maar eens eventjes. Download de app van Voetbal in Haarlem. Waar kunnen we hem ook vinden, eh, Rico? In de Google Play Store en eh, de Apple Store. Even zoeken op Voetbal in Haarlem. En dan komt hij als enige echte naar boven toe. De, deen samenwerking met Blue Trace gemaakt. De Deen Valkrein won eh, de Amsterdam Gold Race. Oh. Ajax staat achter met 1-0. Ja, en de keeper van PSV die ligt samen met Klaas-Jan Huntelaar geblesseerd in het doel. Ah, Dat uh, en CMM Sport is nu echt voorbij. Jaap ja, ik, ik ga Er, ik ga er, een, eh, ik ga er een, eh, eh, een, eindje aan maken. Want hij loopt al, deze van de Pussycat Dolls. En dan moet ik ook gewoon eventjes... ook nog even een spotje van de CFM even overslaan. En dan kan ik de volgende in ieder geval aankondigen. Uh, deze sportmiddag zit erbij, voorbij. de non-stop heeft het inmiddels al overgenomen. Want dat is dit ding. Dat is dit ding. Ja, wat, eh, wat, eh, wat wou je zeggen? Eh, We zijn er vrijdag weer. Vrijdag? 12 tot 2. Met een... Uh, Lunch Sport. Juist. dat is dan uh, voor komende vrijdag voor de mensen die er echt geen genoeg van kunnen krijgen in ieder geval. maar goed, er zijn van, van de week natuurlijk nog veel meer CFM-programma's. Goed, hier is Nielsen Sexy als ik dans.